Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Minister Kamp werkt aan meer mensen te laten doorwerken na de AOW-leeftijd. Hij denkt onder meer aan de mogelijkheid om oudere werknemers meer tijdelijke contracten achter elkaar te laten sluiten. Ook zou de leeftijdsgrens van 65 jaar uit de wet minimumloon moeten vervallen. Verder wil Kamp de verplichting van werkgevers beperken om bij ziekten het loon door te betalen. Kamp verwacht dat hij begin volgend jaar een uitgewerkt voorstel indient bij de Kamer. De rechtbank in Rotterdam heeft vijf Somalische piraten veroordeeld tot straffen van vier en een half tot zeven jaar. Het Openbaar Ministerie had straffen tot tien jaar geëist. De Somaliërs werden vorig jaar november door de Nederlandse marine opgepakt. De vijf waren onder meer betrokken bij de kaping van een Zuid-Afrikaanse jacht. Twee opvarenden daarvan worden nog steeds vermist. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn de lichamen gevonden van mensen die waarschijnlijk levend zijn begraven. In een bos op een eiland in de Donau heeft de politie een nog onbekend aantal lichamen opgegraven. Volgens Hongaarse media wist één slachtoffer aan de dood te ontkomen, heeft zichzelf uitgegraven en kon later de politie waarschuwen. De man zou hebben verklaard dat een Servier en een Hongaars echtpaar achter de moorden zitten. De politie in Budapest wil nog niets zeggen over de zaak. Anders Breivik heeft tijdens de schietpartij op het eiland Utøya een keer of tien met de politie gebeld om zich over te geven. Dat zegt zijn advocaat in de Noorse krant Aftenposten. Breivik wilde voorkomen dat hij door de politie werd doodgeschoten. Hij belde in korte tijd tien keer naar de politie nadat hij al veel jongeren had gedood. Twee keer werd er opgenomen, zegt de advocaat van de schutter. Breivik zou zijn overgave hebben aangeboden en de politie zou dat hebben geaccepteerd. Daarna besloot Breivik toch om verder te gaan met het neerschieten van de jongeren totdat de politie er was. De politie van Oslo wil nog niet op de beweringen ingaan. Het weer. In het zuidoosten nog enkele buien. In het noordwesten droog met flink wat zon. Morgen overal zwaar bewolkt. Smiddags buien en maxima rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 3 kilometer, voor Eembrugge 3. De A12 Den Haag-Utrecht van Nieuwebrug 2 kilometer, A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 3. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda, verknopen klein Plein 2 kilometer. De A27 Breda richting Gorkum voor de brug bij Gorkum 5. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 10 kilometer na een ongeluk.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 boren, 2 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook drie platen natuurlijk eh, ruimte moeten maken. Na 17 weken doet dat eh, Adele Someone Like You. Een beetje korter, 16 in totaal, is het Chris Brown en Benny Benassi in The Beautiful People. En de Swedish House Mafia die heeft er nog korter in gestaan. Save World verdwijnt na 11 weken weer uit de lijst. Een goede week deze week voor de Crystal Fighters. De plage gaat namelijk in één keer 12 eh, plaatsen omhoog. En Lady Gaga die doet dat wat minder. Die Age of Glory zakt er namelijk 13. En Lady Gaga zit ook alweer aan de goede kant met Judas. Want met Judas staat ze alweer 17 weken in de lijst. Ze zakt wel 6 eh, plaatsen naar eh, plek nummer 40. Maar met die 17 weken is zij wel de langsgenoteerde van allemaal. Zometeen beginnen we dan ook met eh, Lady Gaga. Daarna al de eerste binnenkomen. En die zit dan nog net op tijd voor de zomer. Nou ja, zomer. Ik weet niet of we nog een zomer gaan krijgen als ik zo naar buiten kijk. Straks natuurlijk ook het weer. Dan gaan we even kijken of we misschien nog een zomertje gaan krijgen dit weekend. Eerst helemaal naar onder aan de lijst.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 Sugar prostitute wench, vomit her mind But in the cultural sense 10 weken lang al in de lijst Lady Gaga en eh, Judas. En de eh, Jamaican die staat bekend om zijn zomer reggae dancehall beats. En dan heb ik natuurlijk over eh, Jean-Paul. Dit kenmerkende geluid is ook deze keer weer aanwezig in zijn nieuwe single. Of dat dan positief is, dat is natuurlijk de vraag. Aan de ene kant wordt het misschien wat eentonig en voorspelbaar. Aan de andere kant is het natuurlijk wel heerlijk voor in ja, de nu nog afwezige zon. En gelukkig heeft Jean-Paul wel een eh, geheim wapen achter de hand voor zijn volgende single. Hij maakt namelijk gebruik van een van de populaire nieuwkomers van 2011, Alexis Jordan. De dame achter de Hit Happiness. Haar vocalen die, eh, die eh, smelten perfect samen en leveren een catchy refrein af. Is Alexis Jordan dan de reddende engel voor Jean-Paul? Het lijkt er wel op, want ze komen samen binnen met de single Got To Love You. En dat doen ze meteen op nummer 39 alweer deze week. Got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, baby, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how my sound. And now with them little boy, they will lose up round me alone. I make you start to moan and groan. Come here and you're lost, strong like a stone girl.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 We can't lose. pussy is a stranger. Kind type shit, baby. is dead. Oh, I thought a pussycat had nine lives. single van Lloyd samen met Android 3000 en eh, Lil Wayne. en hij draait er natuurlijk niet omheen, hè. Een eh, ode aan zijn ex moet dat zijn, dit nummer. I Miss That Pussy. En gezien de titel is het meer een lofzang voor eh, het geslachtsdeel van zijn ex. Eigenlijk klinkt het allemaal best wel prettig en het woord pussy wordt dus te pas en te onpas gebruikt in dit poppy nummer. En zo erg dat het zelfs niet vervelend wordt, maar juist aanstekelijk en grappig werkt. Al dus verschillende media. Dedicated to my ex lijkt daarmee weg het nieuwe Fuck You van uh, CeeLo Green te gaan worden. Alleen in deze dan dus eh, zonder Silo Green. In Amerika is er natuurlijk weer van alles aangepast aan deze plaats. Want al dat uh, dat kan natuurlijk helemaal niet daar. Met name in Engeland kan dat natuurlijk niet door de beugel. Daar is een gekeuze versie uitgebracht waar Lloyd, en ze zingt over I, I Miss That Loving. En daarmee is het net als Fuck You, wat Forget You werd toch een beetje de essentie van het nummer eruit gehaald. In Europa hoeven we het eh, gelukkig niet met de gekuise versie te doen. We mogen hier gewoon lekker de Dedicated to My Ex Miss That zingen. En dat alles gewoon met I Miss That Pussy erin. Lil Wayne, Android 3000 en eh, Lloyd hoorde je in deze plaat. Android 3000 kennen wij trouwens van de eh, Outcast, de liedzanger, al daar. Gaan wij verder met de lijst van Europa. Deze plaat kwam trouwens tegen op nummer 37. Vorige week kwam er een plaat binnen helemaal onderaan de lijst. My en die is van de Gym Class Heroes. Samen met Adam Levine. Stereo Heart. Was meant for you. sing along to my stereo.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 Because good music can be so hard to find So hard to find me Op nummer 35 deze week. De Gym Class Heroes Stereo Hearts in hun tweede week omhoog. Dus van 40 naar 35. De Gym Class Heroes, die kennen we allemaal wel. Maar ik ga je voorstellen aan een nieuwe band. De Hot Cell Area. Een Amerikaanse band die zich eh, nestelt tussen rock en popmuziek. In 2008 tekende zij een contract bij eh, Levy Records. Een jaar later brachten ze het album uit Love Stick Electric. Van de twee singles die daarvan werden gereleased, wist er geen één een eh, groot succes te worden. Daarbij moet gezegd worden dat het eh, ambitieniveau van de bandleden natuurlijk niet al te hoog was aan het begin. De volgende single Tonight Tonight zorgt er ervoor dat Hot Shell Rea hun eerste belangrijke hitlijstnotering scoort. En wel een notering in de Euro Breakdown. Het is een vrolijk nummer met een ludieke test, tekst en een uh, aangrijpende hoek. Daarnaast is het nummer bijzonder radio geschikt. En als je vervolgens weet dat de band uit de muziekstad Nesville komt, dan zijn we klaar.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 Zij kreeg een eh, beetje hulp bij deze plaat. En dat was van Flowrider. In de tweede week gaan ze omhoog van 38 naar 32. Tijd voor ons om even achterom te kijken. Helemaal onderaan de lijst de dame die al 17 weken in de lijst staat. Lady Gaga en de single Judas. Jean-Paul, Alexa Jordan, Got To Love You komen nieuw binnen op 39. 38 is voor Alexander Stan, Mr. Saxo Beat zakt van 30 naar 38. Lloyd, Android 3000 en Lil Wayne, Dedicated To My Ex, komt nieuw binnen op 37. Neon Trees, 1983, zakken naar beneden van 24 naar 36. De Gym Class Heroes samen met Adam Levy, Stereo Hard omhoog van 40 naar 35. Hot Cell Ray, Tonight Tonight, komt nieuw binnen op 34. 33 is er voor Bob Sinclair en Rafael Carla Var L'Amour. En net hoorde je op 32 zes plaatsen winst in de tweede week Ina en Florida Club Rocker. Simple Plan, Natasha Benningfield, die hebben nog steeds last van een jetlag. Zakken namelijk van 26 naar 31 in de 14e week. Een beetje korter erin, maar wel het snelst vallend. Lady Gaga, die Age of Glory in de 13e week van 17 naar nummer 30. Zometeen Beyoncé, Best Thing I Never Had op nummer 29. Maar eerst heb ik voor jou nog even... ZFM, eh, Westkust, weerbericht. Gaan we even kort kijken naar het weerbericht. Vandaag hebben we te maken met eh, wisselende wolking. Gelukkig blijft het de eh, meeste tijd wel droog. En vooral in de middag zien we dan wat opklaringen. Met alles bij een matige westelijke wind. Een temperatuur van maximaal 20 graden. Vannacht komt het wel verder af voor naar een graadje of 13. En dat alles bij een klein windje vanuit het westen nog steeds. Morgen ook weer wolkenvelden en smiddags kans op wat regen. S'avonds blijft het dan wel overwegend droog. En dat is natuurlijk goed voor eh, Dancing in the Streets. Morgen alweer het uh, laatste openluchtfestival eh, van Zandvoort. Morgen overdag trouwens een matige zuid, zuidwestelijke wind. De maximum temperatuur komt dan op 21 graden uit. Het ritme van Zandvoort. Voor Short van Dam. van Europa komt op 29 tegen Beyoncé. Best Thing I Never Had. In haar vijfde week gaat ze weer twee plaatsen omhoog, dus naar die 29ste stack. Deze dame doet het toch iets beter. Vorige week kwam ze namelijk binnen op nummer 33 en nu meteen omhoog naar 27. Eh, het is de nieuwe single van Rihanna. Die heet Man Down en die hoor je nu op CFN. it off my mind I need to get out of sight But I end up behind bars What started out as a simple altercation Turns into a real sticky situation Me just thinking on the time that I'm facing Makes me wanna cry Cause I didn't mean to hurt him spark when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. nigga pull the trigger, boom. And a nigga, a nigga life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Hey, ram, pop, pop, bam, ram, pop, pop, bam, ram, pop, pop, bam. Me say one man down. Oh, me say ram, pop, pop, bam, ram, pop, pop, bam, ram, pop, pop, bam. When me went downtown, cause now I am a criminal, criminal, criminal criminal.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 De 40 beste platen van Europa. En een daarvan die is dus van Snow Patrol. Call It Out in the Dark op nummer 26 deze week. En voor de volgende gaan we gewoon weer een plekje verder omhoog. Op 25 komen we Jessie G tegen. In haar vierde week gaat ze ook heel vier plaatsen omhoog. Nobody's perfect. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Yeah. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts growing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. lijst van Europa mogen ze natuurlijk niet missen. Shakira en Pitbull, Rabiazza. In de vijfde week gaan ze twee plaatsen omhoog van 25 naar 23. Onderweg naar het nieuws alweer van 4 uur heb ik nog twee platen voor je klaarstaan. Eén daarvan is de nummer 22, die andere 21. Eentje is van Britney Spears, I Wanna Go Go Go. En die andere straks, dat is Bad Meets Evil samen met Bruno Mars en de single Liders. Beide alweer 6 weken in de lijst. En dus nu 22 en 21. even fucking feels me till it kills me. I swear wasn't cause he had buzzards circling around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass? Cause it's fuck, I guess it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls at this age? Some bullshit people don't usually come back this way. From a place it was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a hater's cage. And let it be known that from this day forward, I wanna just say thanks. Cause your haters is what gave me the strength. So let them bitch raise, cause I came slow down, boy, you're going to blow and I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shitted on me on your way up. It's about to be a scary drop, cause what goes up must come down. You going down.